Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een bagagecrisis bij KLM. Reizigers die op Schiphol overstappen voor een vlucht binnen Europa... kunnen vandaag alleen handbagage meenemen. Als ze per se een koffer willen inchecken... blijft die voorlopig achter op het vliegveld. Gisteren de Schiphol met een storing in het bagagesysteem... waardoor weer duizenden koffers zijn gestrand. En KLM probeert die vandaag alsnog naar hun eigenaren te sturen... en heeft daardoor geen plek voor nieuwe ruimbagage. bagage. Passagiers kunnen hun reis omboeken, maar het lijkt erop dat ze daar wel voor moeten betalen. Frank Masmeijer heeft niet één, maar twee keer een gratieverzoek ingediend. Eerst in België, waar hij in het begin vastzat. En toen het daar niet lukte, heeft hij zich laten overplaatsen naar Nederland... en opnieuw een poging gedaan, schrijft het AD. Gisteren werd bekend dat Masmeijer gratie heeft gekregen en daar kwam veel kritiek op. Zijn advocaat is daar verbaasd over, zei hij in op één. Er heeft hier gewoon een gratieverzoek is hier behandeld volgens de regeling der kunst. Volgens de regels van de rechtsstaat. En zoals iedere burger in Nederland, iedere ingezeten, heeft hij recht om gratie. Er is een procedure voor, die is heel zorgvuldig gegaan. We hebben dat vandaag nog uit meerdere bronnen vernomen. Masmeijer zat vast voor cocaïnesmokkel. Hij moest eigenlijk nog anderhalf jaar zitten. Op de A58 bij Roosendaal zijn twee automobilisten op de vuist gegaan. Ze kregen gisteren ruzie nadat ze met hun auto's op elkaar waren gebotst. Een van de mannen trapte op de rem nadat hij de andere auto van de weg had geprobeerd te drukken. De mannen stapten uit en begonnen te vechten. Er ontstond een file. Justitie denkt nog na over een straf voor de twee. Wilrenner Fabio Jacobsen is vanochtend waarschijnlijk met weinig zin zijn bed uitgegaan. Over een half uurtje beginnen de renners aan de laatste bergrit van deze Tour. Dwars door de Pyreneeën met de finish bovenop de Hotakam. Gisteren was er ook zo'n zware bergrit en toen kwam Jacobsen maar net op tijd binnen. Hij is wel echt... Oh, oh, oh. Ze schreeuwen hem vooruit. Hij heeft nog uh, eh, 36 seconden. Het publiek klapt op de borden. Kom op. En hij haalt het op 18 seconden. Vandaag dus nog een laatste zware rit voor hem. Al dacht hij gisteravond dat het wel goed zou komen. Er is een bepaald vermogen en, en bepaalde snelheid op de klim die ik aan kan houden. En ik denk als ik dat morgen weer doe, dan gaat het krap zijn, maar het moet te doen zijn. En het is nog maar één dag. Dus we gaan nog één dag. Het weer het is bewolkt. In het noorden, westen en zuiden regent het. Straks zijn ook het midden en het oosten aan de beurt voor een plensbui. Het wordt hooguit 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer file.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 I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, Valley never rains and New York's wide awake. First let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy like to go someday Take me to New York, I'd love to see tell her walk one block. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK.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 Ik denk mijn bier in is de shit, heet. Ik pak even een vakantie, ik wil een of twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer.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 Ook wij kennen barres in trein, niks keer, maar splash in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella op umbrella, hela ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Van fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, van die move, die is dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, dus die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen padden, zijn in niks skin, niks splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die zit de shoes, Chara, Niki en ook Isabella Fella, fella, we kennen van Vella. Ik had die regen op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk mijn hier op mijn ambarella.